Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie komt vandaag Een kalender met onopgeloste moorden en vermissingen. De eerste werd vorig jaar verspreid in gevangenissen. Volgens de politie was het een succes. Er kwamen 78 tips binnen over 52 zaken. Negen van die zaken zijn heropend of er wordt gekeken of daar mogelijkheden voor zijn. Gedetineerden weten vaak veel over moorden, overvallen en andere misdrijven, zegt de politie. Om het aantal tips verder te vergroten komt de cold case calendar dit jaar ook te hangen in kantoren van de reclassering en later mogelijk ook in tbs-klinieken. In Brazilië is een drugsbaron gearresteerd die het brein zou zijn achter de bloedige gevangenisrellen op Nieuwjaarsdag. Stefan Souza de Vieira, de leider van een van de beruchtste bendes van Brazilië, was veroordeeld tot 26 jaar cel. Hij wist in november te ontsnappen. Volgens de Braziliaanse politie gaf hij gedetineerde bendeleden opdracht in opstand te komen. Bij de rellen vielen negen doden, 100 gevangenen braken uit, tientallen zijn nog voortvluchtig. Israël herstelt vandaag de stroomvoorziening aan in de Gazastrook. Dat betekent dat de 2 miljoen Palestijnen in het gebied dagelijks weer 6 tot 8 uur elektriciteit krijgen in plaats van een kleine 4 uur. Een half jaar geleden beperkte Israël de stroomvoorziening... toen de Palestijnse president Abbas niet langer de elektriciteitsrekening... voor de Gazastrook wilde betalen. Abbas wilde op die manier een ruzie uitvechten met de Hamas-leiding in Gaza. Inmiddels zijn de verhoudingen verbeterd en is Abbas bereid de stroomrekening weer te betalen. In de Zwitserse en Italiaanse Alpen wordt de komende twee dagen een dik pak sneeuw verwacht. Er kan drie meter vallen. In eerste instantie valt de sneeuw boven de 1400 meter, maar de grens daalt geleidelijk naar 1000 meter. Het weer, vannacht op de meeste plaatsen helder en lichte vorst.